12 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Onderzoek begonnen naar de oorzaak van het neerstorten van de Russische Airbus. Beide zwarte dozen zijn gevonden en worden uitgelezen. Een team van Russische onderzoekers is onderweg naar de rampplek. De Airbus stortte gisterochtend niet lang na vertrek uit de badplaats Sharm el-Sheikh neer in de sinai woestijn Alle 224 inzittenden, onder wie 25 kinderen en 7 bemanningsleden, kwamen om. Volgens de Egyptische premier is een technisch mankement de meest waarschijnlijke oorzaak. Hij verwerpt de claim van IS dat het toestel door opstandelingen is neergehaald. Het toestel zou te hoog hebben gevlogen om te raken met een raket die vanaf de schouder wordt afgevuurd. Hulpdiensten hebben bij de Leidse Rijntunnel in de A2 een grote rampoefening gehouden. De hoofdrijbaan in de richting Den Bosch tussen Maarsen en het knooppunt Oude Rijn was daarvoor het grootste deel van de ochtend dicht. De oefening moet elke vier jaar worden herhaald. Hij is bedoeld om de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten te testen... en op te kijken of de werkwijze en procedures moeten worden aangepast. De Leidse Rijntunnel is 1650 meter lang en werd in 2011 geopend. De FBI zegt dat er geen bewijs is dat de explosie op de boot van de president van de Maldiven een bomaanslag was. Bij de ontploffing eind september raakte president Kayoom niet gewond, maar drie anderen wel. De regering van de Maldiven gaat juist wel uit van de aanslag. Vorige week werd de vicepresident opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij een complot om de president te vermoorden. Guillaume is een omstreden figuur. Hij is de halfbroer van de oud-dictator van het land. Tegenstander van Guillaume bij de verkiezingen werd dit jaar gevangen gezet wegens machtsmisbruik. Het weer, hier is nog een tijd grijs door mist of laaghandige bewolking. In het zuiden komt geleidelijk de zon erbij en het is een graad of 15. In het noorden blijft het waarschijnlijk de hele dag grijs en wordt het niet warmer dan 11 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In het noorden van het land heeft het verkeer nog last van mist. In de rest van het land eigenlijk vooral van werkzaamheden. Zoals op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Gooimeer en Laren 4 kilometer. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 4.